Verder wordt de bureaucratie aangepakt en worden wapenprogramma's beëindigd. Volgens minister Gates moet ook het leger offers brengen om de federale begroting weer op orde te krijgen. Dan het weer bewolkt en op de meeste plaatsen droog, plaatselijk mist en in het noorden en oosten ligt de vorst waardoor het glad kan zijn.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 Yeah, the best is still to come, dear. Oh, the best is still to come. It's the strangest thing that I can feel. So much for someone, somehow. We're innocent as kids. Love would really flow to the corners of our hearts.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 Ook stijgt het waterpeil in de Maas door smeltwater uit Frankrijk en België. Dat kan voor overlast gaan zorgen. De brandweer besluit vanochtend of maatregelen nodig zijn. In Wallonië leidde het smeltwater en de aanhoudende regenval tot overstromingen. Vanwege het dioxineschandaal in Duitsland worden steeds meer boerderijen geblokkeerd. Het zijn er nu ruim 4700 tegen zo'n 1000 begin deze week. De getroffen boerderijen mogen geen eieren, kippen of varkens meer leveren. Het kankerverwekkende gif is terechtgekomen in het veevoer van die bedrijven. De schade loopt in de miljoenen. Het Amerikaanse leger gaat inkrimpen. Dat is voor het eerst sinds 1998. Minister Gates wil 78 miljard dollar bezuinigen... onder meer door 47.000 banen bij de landmacht en het korps mariniers te schrappen. Ook wordt minder geïnvesteerd in wapens en materieel. Gates vindt dat ook het leger bij moet dragen aan het op orde brengen van de federale begroting. In Londen zijn extra agenten ingezet rond openbaar vervoerknooppunten. De terreurdreiging is er opgeschaald tot het op één na hoogste niveau. Het is een voorzorgsmaatregel, zegt Scotland Yard. Een concrete aanleiding is er niet. Mogelijk heeft de maatregel te maken met de toenemende bezorgdheid... dat moslimextremisten in Europa een aanslag willen plegen... zoals in het Indiase Mumbai in 2008. Agenten en hulpdiensten waren tijdens de jaarwisseling een stuk minder vaak...